Volgens het grootschalige onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in Londen... is de kans om langer opgenomen te worden in het ziekenhuis tot 45 kleiner. Wat dat betekent voor de belasting van de zorg is nog niet helemaal duidelijk... omdat de Omicron-variant wel besmettelijker is. Daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames in absolute zin nog altijd flink stijgen. Bij Elspet op de Veluwe is op de N310 een wolf doodgereden. Het is een mannetje, meldt de provincie Gelderland. Mogelijk is de nakomeling van een roedelwolf op de noordelijke Veluwe. Het dier wordt voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht overgebracht. In een asielzoekerscentrum in Delfzijl is vanavond een bewoner zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden, ook een bewoner van het AHC. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kon niet zeggen hoe de bewoner eraan toe is. België komt met nieuwe maatregelen om de opkomst van de Omicron-variant in te dammen. Vanaf zondag gaan bioscopen en theaters dicht, mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden... en mogen klanten nog met maximaal twee mensen tegelijk een winkel binnenkomen. De maatregelen gelden tot eind januari en moeten ervoor zorgen dat de druk op de zorg beheersbaar blijft, zei premier De Croo. Musea, kerstmarkten en restaurants mogen in België wel open blijven. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax versloeg in de eigen arena Fortuna Sittard met 5-0. En is nu in elk geval voor één dag koploper. FC Twente speelde in Utrecht gelijk tegen de plaatselijke FC. Het werd 1-1. Feyenoord won in Friesland met 3-0 van Heerenveen. De wedstrijd Willem II NEC eindigde in 0-1. Cambuur Heracles werd een gelijkspel 1-1.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 of time that stretched between the one and the other Christmas. Christmas in the 60s was fine. lonely this Christmas. me that ooh la ooh la. woman can match it. So when I'm looking to my story lift me your hands uh, Don't let me down When I find someone new 半。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

my dear, I like my toast on